1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Brusselse Openbaar Ministerie ontkent dat Puigdemont en vier andere Catalaanse politici vandaag worden opgepakt. De Spaanse kranten El País en El Mundo melden dat. Het parket houdt over een uur een persconferentie. De Catalaanse regio-president Puigdemont vertrok vorige week met de vier bewindslieden naar België. Afgelopen week heeft de Spaanse openbaar aanklager de rechtbank in Madrid gevraagd een Europees arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de afgezette Catalaanse regio-president. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de VS alleen met een grondoffensief de kernwapens van Noord-Korea kan vinden en uitschakelen. Het Pentagon wijst erop dat het land de kernwapens diep onder de grond heeft opgeslagen. Democratische congresleden die vragen hierover stelden zeggen dat het antwoord van het Pentagon bevestigt dat militair ingrijpen geen optie is. En daarom hebben ze president Trump opgeroepen geen provocerende opmerkingen meer te maken over Noord-Korea. Trump is op dit moment bezig aan een tiendaagse tour door Azië. Tijdens de eerste dag van zijn bezoek aan Japan heeft hij met premier Abe gegolfd. Hij noemde Abe een fantastische vriend. In Rotterdam is vannacht een voetganger gewond geraakt toen hij door een automobilist werd aangereden. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden. Het slachtoffer, een 32-jarige Rotterdammer, ligt in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer aanspreekbaar. De politie heeft volgens RTV Rijnmond later in het centrum van Rotterdam een auto met flinke schade gevonden. Die auto is in beslag genomen voor onderzoek. Sicilië gaat vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement en voor een regionale president. Die worden gezien als een graadmeter voor de landelijke verkiezingen in Italië volgend voorjaar. Peilingen duiden op een nek-aan-nek race tussen het centrumrechtse kamp en de vijfsterren protestpartij. Het weer. Wolken en buien trekken over het land, maar tussendoor zijn er ook flinke perioden met zon. Het is ongeveer 10 graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond 2 graden, met aan de, vorst, aan de grond plaatselijk lichte vorst. Morgen zonnige perioden op de meeste plaatsen droog, bij opnieuw een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen knopend Hoevendaak in Eembrugge 6 kilometer met 20 minuten vertraging.